vrij geboren en willen nog vrij blijven. Maar als je hier op de plaats. met de kroeg te zeiken, daar gaan we volgens slag een voetbal goede reden. Voor kinderen van het nageslag voor vaderland en vrede. Eendracht maakt macht. drak, maakt macht. Eendracht drak, macht. Eendracht maakt drak, Eendracht maakt macht. drak, maakt macht onze kracht. Wij willen dat een trots en rechter door het leven gaan. Nu bang voor onze mening, onze rekken laten staan. Wie ons wat de gronde legt, hoedt die voor onze toornen. Mechelen en op Nijmen, Eindhoven Een Hoorn. mag maakt mak, mak. Eén mak, mak, mak is onze kracht. Zullen komen wat er komen gaat, wij zullen nooit meer zagen. Wij zullen blijven vechten, ook al veel alleen maar klagen. Kom alle onze vuur maken in de nacht. Jeugd drinken op, onszelf tot één dag, mak, mak. Macht, Macht, Macht! Eendracht, Macht, Macht! Eendracht, Macht, Macht!